een Klomp met het NOS-journaal. Verzekeraars registreren meer klanten als fraudeur. Ruim 18.000 klanten staan in een frauderegister. De meeste staan daar terecht in. Maar niet iedereen blijkt uit een analyse van de NOS... van rechtszaken en uitspraken van klachteninstituut Kifit. Er is niet bijgehouden hoeveel mensen onterecht als fraudeur zijn bestempeld. Maar het heeft vaak grote gevolgen voor klanten. Ze raken hun verzekering kwijt en moeten soms duizenden euro's extra betalen aan de verzekeraar. Ook kunnen andere verzekeraars hen weigeren. In de staat Californië zijn opnieuw twee schietpartijen geweest. Daarbij zijn zeven mensen om het leven gekomen en ook raakte iemand zwaar gewond. De schietpartijen waren op een champignonkwekerij en een vrachtwagenbedrijf in Half Moon Bay. Volgens persbureau EP werkte de verdachte van 67 bij een van de bedrijven... en was hij een ontevreden werknemer. De man is opgepakt. Afgelopen weekend vielen er in Californië al 11 doden... bij een schietpartij in een dansclub in Monterey Park... De verdachte van 72 heeft zichzelf om het leven gebracht. De politie heeft in zijn huis honderden kogels en een geweer gevonden. In Tilburg hebben tientallen politiemensen meegewerkt aan een zoektocht naar een meisje. Surveillanten gingen van deur tot deur om te vragen of mensen iets hadden gezien of meer weten. Ook is er een helikopter ingezet. Het is niet duidelijk of de zoektocht iets heeft opgeleverd. Het meisje is niet officieel als vermist opgegeven... maar de politie werd gewaarschuwd door iemand die een meisje van 9 of 10 jaar... in een busje zag stappen. Nederland heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan landbouwgoederen geëxporteerd. Die export leverde ruim 122 miljard euro op melden het CBS en de Wageningen Universiteit. Het is het zevende jaar op rij dat er een exportrecord wordt geboekt. Het komt vooral doordat eieren, vlees en zuivel duurder werden... door de gestegen kosten van energie en grondstoffen. Het weer bewolkt en temperaturen rond het vriespunt. Overdag ook nog lang bewolkt.